Elders in Nederland gaan de stembureaus om half acht open. En om negen uur vanavond gaan ze weer dicht. Omdat er niet meer met computers wordt gestemd... worden de eerste uitslagen pas vanavond laat verwacht. Bij het NOS-verkiezingsdebat van gisteravond lag VVD-leider Rutte opnieuw onder vuur. CDA-voorman Balkenende en GroenLinks-lijsttrekker Halsema verweten Rutte dat hij niet eerlijk is over de negatieve gevolgen van het VVD-programma voor gezinnen en ouderen. Rutte weersprak de beschuldigingen en zei dat de VVD de rekening van de crisis nooit zal neerleggen bij mensen die zwak staan. De proef met rekeningrijden rond Amsterdam gaat voorlopig niet door. Volgens VVD-wethouder Wiebes is er in de stad niet genoeg draagvlak voor. Dat komt vooral omdat niet duidelijk is of de kilometerheffing ook landelijk wordt ingevoerd. De proef was bedoeld om te bekijken in hoeverre automobilisten de spits willen mijden als ze per kilometer moeten betalen. In Gambia is 2 ton cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van ongeveer een miljard dollar. Twaalf mensen zijn opgepakt. De drugs waren bedoeld voor de Europese markt. Internationale drugskartels gebruiken landen aan de West-Afrikaanse kust, zoals Gambia, steeds vaker als doorvoerhaven voor drugs uit Latijns-Amerika. Het homopaar in Malawi dat onlangs tot 14 jaar cel werd veroordeeld wegens homoseksualiteit is uit elkaar. Een van de twee zegt dat hij nu van een vrouw houdt. De ander zegt dat zijn ex door familie onder druk is gezet. De twee homo's kregen wereldwijde bekendheid na hun arrestatie eind vorig jaar. Ze kregen gratie na een gesprek tussen VN-chef Ban Ki-moon en de president van Malawi. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Dit was